René van Brakel met het NOS-journaal. In de Naderstraat in Den Haag heeft de politie een man doodgeschoten die een agenten had neergestoken. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De agenten ging na een melding van een buurtbewoner naar het huis van de verdachte en werd door de man met een mes aangevallen. Een andere agent schoot erop de verdachte neer. De man is ter plekke overleden. Amsterdam is voor het eerst de onveiligste gemeente van Nederland volgens de AD Misdaadmeter. Rotterdam stond vorig jaar bovenaan en is nu tweede, gevolgd door Maastricht. Volgens de inventarisatie van het AD zijn er vooral meer meldingen van stratenroven en zakkenrollen. Ook worden er veel woninginbraken gepleegd. De veiligste plaats is net als vorig jaar Littense Radiel in Friesland. De jongere organisaties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP willen na de verkiezingen een linkse regering. Dwars, Rood en de jonge socialisten zeiden Nieuwsuur dat hun moederpartijen natuurlijke bondgenoten zijn. GroenLinks-leider Sap sprak een Nieuwsuur haar steun uit voor het initiatief. Hoe progressiever, hoe liever, zei Sap. De man die zegt dat hij 33 jaar geleden in New York Ethan Bates heeft gewurgd, is aangeklaagd voor doodslag. De man bekende donderdag dat hij de zesjarige jongen in 1979 heeft gedood en zijn lichaam heeft verstopt in een doos. Het lichaam is nooit gevonden. De advocaat van de man zegt dat hij geestesziek is en aan hallucinaties leidt. De vermissing van Page groeide uit tot een van de meest spraakmakende zaken in Amerika. De topman van Apple weigert een uitkering van 75 miljoen dollar. Apple keert voor het eerst sinds 1995 dividend uit op aandelen, waardoor topman Cook miljoenen kan incasseren. Apple heeft niet bekendgemaakt waarom hij de uitkering niet wil. Vanaf juli zal per kwartaal winst worden uitgekeerd, omdat de maker van iPads en iPhones meer geld in kas heeft dan nodig is. Het weer opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt tussen de 23 en 25 graden met veel zon. Ook morgen en maandag nog zomers warm. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.